De Russen zetten 23 Britse diplomaten het land uit. Daarnaast moet het Britse consulaat in Rusland de deuren sluiten. De maatregelen komen nadat Groot-Brittannië deze week aankondigde dat 23 Russische diplomaten binnen een week het land moeten verlaten. De Britten denken dat het eigenlijk spionnen zijn. Aanleiding voor de diplomatieke rel is de aanval met zenuwgas op de ex-spion Skripal en zijn dochter in Engeland begin deze maand. De twee liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De laatste Nederlandse overlevende van de slag in de Javazee is overleden. Felix Jans overleed in Den Haag. Hij was 93 jaar, meldt Indies Forever. Een website die nieuws meldt over voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. Met de slag in de Javazee in 1942 hoopten de geallieerden een Japanse invasievloot tegen te houden en zo een aanval op Java te voorkomen. Nederland verloor bij de slag in totaal 900 opvarenden. In Scherpenzeel heeft een brand gewoed in een grote kippenschuur... waar ongeveer 60.000 kippen in zitten. Daarbij zijn zo'n 4.000 kippen om het leven gekomen. Brandweer meldde eerder dat het aantal dode kippen waarschijnlijk beperkt was... Maar later bleken er toch meer kippen door de brand te zijn omgekomen. Omroep Gelderland meldt dat ze waarschijnlijk zijn gestikt. Wereldvoetbalbond FIFA besluit op 13 juni tijdens het congres in Moskou... waar het WK van 2026 gehouden wordt. Het gaat tussen Marokko en een gezamenlijk bid van Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Voor het eerst mogen de 211 aangesloten landen bepalen waar het WK wordt gespeeld. Dat werd eerder altijd in het geheim besloten door een select groepje bestuursleden. Aan het WK van 2026 mogen liefst 48 landen meedoen, 16 meer dan nu en een record. Het weer in het zuiden en op de Wadden kan het vandaag licht sneeuwen. Temperaturen liggen rond het vriespunt. De wind is krachtig. In het noorden van het land zijn zware windstoten mogelijk. Morgen vrijwel overal droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Dit was het NOS Journal. ZFM.